Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. gaat om een man van 39 uit Lochem in de Achterhoek. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis. In totaal zijn nu 11 mensen opgepakt voor de boerenprotesten van afgelopen dinsdag. Ook gisteravond was het onrustig. In Apeldoorn waren boeren op trekkers onderweg naar het politiebureau... Het lijkt erop dat zij boeren wilden bevrijden die op dat bureau vastzitten vanwege de protesten. Maar de stoer kwam overal agenten tegen. Ik vorder van u dat u de kruising verlaat. Voldoet u daar niet aan, dan zult u worden verwijderd. Daar kan geweld bij worden gebruikt en u wordt aangehouden. In Apeldoorn geldt vandaag de hele dag een noodverordening. Dat betekent dat de politie wegen kan afsluiten en plekken kan ontruimen. Mensen die niet luisteren naar bevelen van agenten kunnen worden opgepakt. De Amerikaan die verdacht wordt van een smokkeldrama in Texas... kan levenslang en misschien zelfs de doodstraf krijgen. In zijn vrachtwagen werden tientallen migranten doodgevonden. Ze kwamen onder meer uit Mexico en Guatemala. In de wagen was geen water en airco. De temperatuur ging richting de 40 graden. De truckbestuurder probeerde aan zijn arrestatie te ontkomen... door te doen alsof hij ook een van de slachtoffers was. In een appartementencomplex in Heerenveen is vannacht een explosie geweest. Wat er precies is ontploft is nog niet duidelijk. Een paar bewoners zijn geëvacueerd. Zij worden voorlopig ergens anders opgevangen. Steeds minder mensen gaan naar de kerk en dus komen ook steeds meer kerken leeg te staan. Zonde van zo'n mooi groot gebouw. Dus werd in Venlo besloten om er een klimhal van te maken. Ja, de uitstraling van het gebouw die hebben we ook zoveel mogelijk geprobeerd naar voren te laten komen. het dak eh, van de kerk is heel erg mooi. Dat willen we zoveel mogelijk eh, ja, toch behouden. Buren moesten wel even wennen, maar vinden het vooral fijn dat het gebouw op een leuke manier wordt gebruikt. Ook de klimliefhebbers vinden het tof. Ik vind dit wel eh, leuk hoe ze dit gebouw toch hebben kunnen behouden en er iets moois van hebben kunnen maken, ja. Normaal worden hier bijvoorbeeld begrafenissen gehouden of ja, dat. En nu klimmen we er. Eigenlijk toch een beetje raar, maar ook wel leuk. Het weer, de dag begint zonnig, maar later vanochtend gaat het regenen. Vanmiddag zelfs met onweer en hagel en het kan flink hozen. Voor de regen uit wordt het in het oosten nog bijna 30 graden. In de bui is het maar een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort door werkzaamheden bij knooppunt Eemnes.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 De politie heeft een man van 39 opgepakt... vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade... bij het huis van de minister. De Amerikaan die wordt verdacht van het besturen van de snikhete vrachtwagen... waarin tientallen migranten dood werden gevonden... kan levenslang en mogelijk de doodstraf krijgen. Hij is aangeklaagd voor mensensmokkel met de dood als gevolg. De tropische storm die op de eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire werd verwacht... is veel minder krachtig dan gevreesd. Wel heeft het flink geregend op de drie eilanden... maar niet zoveel als werd verwacht. Het weer eerst droog. In de loop van de dag kans op felle regen- en onweersbuien. In het oosten kan het 30 graden worden. In de regen maximaal 15.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 Luego como con alcohol con gasolina, está divina, no, no, no, Todas las prendas combinan, flow asesino, no, no, na. Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego. Estamos locos con Cristina y la Argentina. Little bass sitting up here on the bass.